Ook zou het niet zo lekker gaan tussen Van Nistelrooy en zijn assistenttrainers. Dat ontkende hij nog dit weekend. Het is ruzie bij PSV, bij jou en de staf. Nee, nee. ik weet niet, eh, het wordt erg eh, opgeblazen waar het vandaan komt. Wij, eh, wij zijn eh, als trainers, als staf en ook als groep zijn we gewoon heel goed aan het werk. Dus eh, ik vind het een heel veel ophef om, om, om niks eigenlijk. En nou, blijkbaar ging het dus toch niet al te best. Zondag is de laatste eredivisiewedstrijd uit tegen AZ. Dan zit assistent Fred Rutten als hoofdtrainer op de bank. Ja, de gemeente Alkmaar die gaat maatregelen nemen voor die wedstrijd zondag van AZ tegen PSV. Vorige week waren er rellen in het stadion van AZ.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 Van het geld dat streamingdiensten verdienen in Nederland... moeten ze straks minimaal 5% uitgeven aan nieuwe Nederlandse films en series. Dat hebben de regeringspartijen afgesproken. In de oorspronkelijke plannen zouden diensten als Netflix en Apple TV dat geld allemaal moeten steken in films en documentaires. Maar dat hoeft nu niet meer. Een deel van het geld mag ook worden gebruikt om reality soaps en spelshows van te maken. En een Jumbo-medewerker moet alsnog de portemonnee trekken voor alle broodjes die ze at zonder te betalen. De vrouw werkte dik 40 jaar bij de supermarkt en gisteren geregeld wat eten mee. Ze werd ontslagen en moet Jumbo nu bijna 10.000 euro aan schadevergoeding betalen. Heeft ze wel mooi weer bij. Ja, er zijn wat wolken. Maar langs de kust is het best zonnig vanmiddag.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 want this in the Oh, Jesus Christ. Got to remember this, and it's only thing I got. Yum, yum, give me some. Oh, uh, uh, uh, yum, yum, give me some. So what you gonna do, what you gonna do, yeah yum, give me some.